Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika maakt de schade op. Het is weer rustig in Washington. Veel mensen vragen zich af hoe het mogelijk was dat Trump-aanhangers massaal het kapitool konden bestormen. President Trump had zijn aanhangers opgeroepen om naar Washington te komen. Hij zei, it's going to be wild. Sommigen vinden dat de politie daardoor beter voorbereid had moeten zijn, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Het was inderdaad wel typisch dat ze uiteindelijk toch met, ja, zonder barricades, bijvoorbeeld rondom het congres en rondom het kapitool, dat was helemaal, was helemaal niet afgezet. Dus mensen konden zo doorlopen naar de deuren. En, en daarbinnen stond ook maar weinig bewaking. Eh, ze, werden echt overrompeld. Eh, dat, dat is gewoon gek. Bij de bestorming kwamen vier mensen om. Eén vrouw werd neergeschoten. Over de andere drie weten we nog niks. Inmiddels is de boel in Washington dus weer rustig... en zijn ze in het congres verder gegaan met het officieel benoemen van Joe Biden... als nieuwe president van de VS. Dat lag een paar uur stil door de bestorming van het gebouw... maar ze gaan daar gewoon weer door. The voters can no longer decide who shall be president. The Congress must decide for them. It is time for our families and communities to come together. Let us stop pouring salt in the wounds of America for no reason at all, let us start healing our beloved land and our wonderful people. En er is ook nog ander nieuws. De politie in Valkenswaard is op zoek naar twee mensen die in de nacht van oud en nieuw een molotov cocktail naar het gemeentehuis gooiden. Ze kwamen op hun fiets, staken het ding aan en smeten het naar het gebouw. Ging niet helemaal goed omdat de lont eruit viel. Er ontstond dus geen brand. Maar de politie vindt het erg genoeg en heeft nu camerabeelden naar buiten gebracht... in de hoop dat de daders herkend worden. En in de Japanse hoofdstad Tokio zijn alle evenementen met de Olympische fakkel uitgesteld. Dat moet ervoor zorgen dat minder mensen door de stad reizen en zo het coronavirus verspreiden. In Japan gaat het namelijk hard met de besmettingen. Het weer, we krijgen een bewolkte, regenachtige dag. Vanochtend kan in Limburg wat natte sneeuw vallen. Vanmiddag langs de kust een paar stevige buien. Door Het 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten.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 The It wasn't love at all. Didn't know what to feel, didn't seem real. That's all I can recall. Joyce Kennedy. En Johnny Osborne, The Last Time I Made Love. Hey, en eh, eh, dit is eh, Jan Willem op ZFM. En we doen een uurtje extra dromen zijn. En het is ook een bijzondere dag, want zoals je weet... we zitten in lockdown en de scholen zijn dicht. En ik geef elke dag mijn, mijn dochter les. En die zit naast me. Sommen te maken, dus dat is heel goed. Hey, ehm, ook een hele rare dag. In de zin van dat er, dat er allerlei... allerlei ja, bizarre gebeurtenissen gisteravond eh, zijn gebeurd in, eh, in Amerika. Dus daar gaan we ook nog eventjes eh, goed naar kijken en mogelijk met jou erover hebben. Dus wil je erover meepraten, bel naar 023 573 0393. 073, of 023 573 0393. En ehm, heel veel muziek natuurlijk. Sting, it's probably me. cold, and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground.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 But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. I heard to say, heard to say it's probably me. I hate to say it. I hate to say it. It's probably me. I don't listen hard Hey, hey, en ehm, ja, ik weet niet wat jij gisteravond aan het doen was. Maar um, ik, eh, ik eh, was een beetje aan het lezen en eh, op een gegeven moment dacht ik van... oh ja, ze zijn, in Amerika zijn ze bezig met die, met die senaatstemmen en met, het, met iets wat eigenlijk een ceremoniële dag zou moeten zijn... omdat dat, de, de gekozen president Biden dan nu echt ja, het echt vast zou staan. En daarmee dat gerommel wat nu al uh, eh, 2,5 maand bezig is over die verkiezingsuitslag. Ja, dat het nu eindelijk een beetje tot zijn einde zou komen. Maar, eh, nou, en het begon allemaal zoals voorspeld. Eh, dus er waren ehm, de senaatsleden en, en, mensen uit het Huis van Afspraken in Amerika... die, die, object, of, die hoe noem je dat? Ehm, protest indienden tegen de, tegen de, tegen de uitslag. En nou dat werd dan een soort van een hele lange discussie, een hele lange uh, parlementszitting. Maar aan het eind van de dag zou dan dus gewoon toch wel worden bevestigd dat Biden de nieuwe president zou worden. Nou, eh, ik dacht, nou, dat gaat nog wel even duren, dus ik kan wel even wat anders gaan doen. Een uurtje later eh, dacht ik, ik ga toch nog even kijken. En wat schetst mijn verbazing? Nou, het was serieus alsof je naar een film zat te kijken. want er waren mensen daarin het parlementsgebouw gedrongen, dus in het kapitool. En eh, nou, het zou dus hetzelfde zijn als dat er een, een woedende menigte eh, de Tweede Kamer binnengaat en de Eerste Kamer binnengaat en die bezet houdt. En daardoor de bureaus van, van alle eh, parlementsleden gaat zitten rommelen. En nou, ik, ik heb filmpjes gezien, het was echt verschrikkelijk. Mensen met ja, gewoon echt, een, echt een, woedende menigte. Dat is heel eng en het is een soort van alsof je een, live naar een staatsgreep zit kijken. Dus dat is, dat is niet best. Maar ehm, nou, inmiddels is het gelukkig weer rustiger. Er is een avondklok ingesteld door de burgemeester van, eh, van Washington. En er is heel veel eh, politie en soldaten op straat. Dus eh, ja, het, is, het is bizar. Het is net alsof je naar een hele andere wereld zit te kijken. Maar ehm, nou ja, weet je, laten we er vanochtend met z'n allen nog even over verder praten. Dus wil je er ook over meepraten, laat het weten. En bel naar de studio 023 573 0393 023 573 0393. En we draaien tot 10 uur gewoon even lekker veel muziek. daar zijn we. We zijn, eh, we zijn er helemaal live tot, eh, tot 12 uur. Mijn naam is Jan Willem en je luistert naar ZFM Dromenzee. Leuk dat je luistert. Hey, en eh, nou, we hadden het er net al even over. Over de bizarre situatie in, in Amerika, in de Verenigde Staten. En ehm, ja, eh, eh, boze mensen die een parlementsgebouw binnenraken. En, en het verschrikkelijke is ook dat er eh, helaas ook een aantal slachtoffers zijn geweest. Dus is, in het kapitool is, iemand, is een vrouw door, door de politie neergeschoten om haar tegen te houden. En zij is helaas overleden. En ook buiten zijn nog drie andere slachtoffers gevallen. Dus ja, het is, het is een, een, bizarre, een bizarre dag wat dat betreft. hey, en ehm, eh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dus eh, bel vooral op en laat het weten. En eh, ook als je gewoon een nummer wil horen en hier niet over wil meepraten... maar iets heel anders wil melden, aarzel vooral niet. Bel vooral naar ZFM naar 023 573 0393. 023 573 0393. En je hoorde brand, de brand new heavies met Dream on Dreamer. En we hebben heel veel muziek tot, tot 10 uur. Dus we gaan snel verder. met een nummer, als dat natuurlijk lukt. Moet ik wel even op het goede knopje drukken natuurlijk. Maar gelukkig hebben we altijd nog wel wat muziek op de achtergrond. Daar gaat hij. het is een beetje een druilerige dag vandaag. Het is eh, een graad of drie, maximum eh, van vier graden en, eh, en regelmatig buien. En van, vanmiddag belooft het ook weer wat te gaan waaien hier aan de kust. Dus het is, een, het is een beetje een gure dag, een beetje een grijze dag als ik hier ook uitkijk over de duinen. niet heel gezellig, maar gelukkig is er altijd ZFM met heel veel muziek. En, eh, en eh, mooie verhalen. En al het laatste nieuws uit, eh, uit Zandvoort. En vandaag dus ook een beetje uit de rest van de wereld. Want het is, ja, het is wederom een bizarre dag. We dachten dat we met 2020 wel het meest rare jaar van de afgelopen tijd achter de rug hadden. Maar 2021 heeft een, heeft een hele, maakt een hele sterke start. Dus nou ja, laten we hopen dat het, dat het de rest van het jaar rustiger wordt. Dat we het ergste aan het begin hebben. Maar we gaan het zien. Hey, eh, natuurlijk ook eh, gisteren in het nieuws dat eh, we zijn begonnen met vaccineren ook in Nederland. de, eerste, de allereerste de prik die gezet is, die kreeg heel veel aandacht. En gisteren zijn er echt al, al vele mensen geholpen in, in de zorg met, met een vaccinatie tegen het, tegen het corona, of, tegen het corona, tegen de corona, het coronavirus. Lastig woord. Nog nooit gezegd. Eh, dus, eh, dus dat is natuurlijk goed nieuws. Dat, eh, ja, dat, dat, dat maakt ons ook wel hoopvol naar, als we kijken naar de rest van de zomer. Want als we dan even kijken naar Zandvoort, dan, dan kijken we ook naar de rest van de zomer. En dan, dan lezen we dat, dat de gemeente de voorbereiding aan het maken is op de Grand Prix. 4 en 5 september. Of tenminste, weekend van 5 september. En, ja, en allerlei side events. En het is echt het moment voor de gemeente Zandvoort om zich te laten zien. om het beste beentje voor te zetten. En nou, de gemeente is daar nu al druk mee bezig om te kijken hoe we dat hoe we dat met z'n allen zo goed mogelijk kunnen doen. Dus uh, wellicht daarover straks nog wat meer. Hey, wil je nou ook eh, wat bijdragen? Wil je ook wat vertellen hier op de radio? Aarzel niet. Neem contact met ons op. Dat kan natuurlijk via Instagram met uh, eh, ZFM Live laagstreepje Dromenzee. ZFM Live laagstreepje dromenzee. Of bel gewoon eventjes naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 93. reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye.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 Ehm, eh, hè, waar, eh, waar ben je mee bezig? Je bent waarschijnlijk weer begonnen. Gelukkig nieuwjaar natuurlijk nog. Hè? Dat, eh, dat was ik bijna vergeten. Maar ehm, waar, waar ben je zoal mee bezig op dit moment? En hoe is je nieuwe jaar begonnen? Dus vind je het leuk om dat even te delen? Neem even contact met ons op. Bel even naar de studio. En dan, uh, dan horen we heel graag van je. Het ritme, ritme. van ZFM. ZFM. of goedemorgen. Het is een beetje een druilige dag. Ik moet ook een beetje opstarten, want het was zo'n rare, rare, rare, rare avond gisteren. Dus ik weet niet hoe jij dat, eh, of jij dat ook hebt. Maar eh, het, voor mij was het een beetje gek. Maar, ehm, hey, gelukkig is er muziek. Dus daar komen we altijd een heel eind verder mee. En eh, straks tussen 10 en 12 hebben we de reguliere Dromenzee-uitzending. Met het op wie, wat, waar en alle dingen die je gewend bent. En deze week had een hele bijzondere dromengast. Want nou, ik was druk op zoek naar iemand maar zoals ik net al zei, ik, eh, het is op dit moment even een kwestie van eh, thuisonderwijs. En toen heb ik mijn eh, zevenjarige dochter gevraagd. Ik zeg, zou jij nou eens een droomverhaal willen vertellen op de radio? En dat wil ze. Dus dat gaan we doen zo net na elfen. Dus blijf vooral luisteren. love Tupac but hate some LL anklets, and toe rings, She could take a prince, turn him into a king. I was looking at her in the limelight, pearly white. Said a man get paper, but he don't live right. All these emotions flowing inside the club. Do you really want a thug or do you want love? She get the paper when it's time to get on. She keep these clowns thinking like Chappa Quick. Honey smoke, make you click, feel it in their throat. No joke. All these love letters they wrote you out. Behind every player is a true player. Bounce you up out of there, push your jack. Taste the choice, have it nice and moist. Or play paper games and floss the Rolls Royce. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. King of seduction, copper suction. Now she with a cat that work construction. Wanna starve her with the paper, abuse her mind. This a new lover when you know it's on. That's off top, lap dancers got to stop. You play out your chick cause your game is hot. I did it too, Italian ice, my whole crew. Peace banging off my chest till I'm black and blue. We beefing, yelling on the selling by six. You reaching, then I heard the cordless click. Now you club hopping, keep the crystal popping. Use my chips and take the next man shopping. Hell no, must be out your got you on your knees and your elbows each and every time. That's why I love you. Mommy, you run your mouth. Throw your legs over the bed, baby, work me out. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon souped up, but played it just right. Mommy, I was full blown, my game was airtight. I needed to switch up and get it in gear. It's a whole new movie, uh, world premiere. Yeah, keep it jingling, no more mingling. A brand new year, me and you can bring it. I was sick and tired of the freaking night to morn. Boning in the mirror with my Cubans on. Let bygones be bygones, no more games. Hope all the chicken heads go up in flames. We in the brand new mansion with the lake in back. You got it all figured out, mommy, I like that. Collect chips, copies, and her whips. The waste a quarter smell on clothes is sick, but you worth it. Play girl, it's real in the field. Say what you want, but keep your lips sealed. Something like a phenomenon. Uh-huh. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Yeah. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Nou, bij sommige platen hoef je niet echt af te vragen hoe het heet, hè? LL Cool J, Phenomena. Het was wel leuk. We hadden, eh, even denken, bijna een week geleden, of meer dik een week geleden... hadden we eh, een, een, een, nieuwjaarsquiz samen met... Eh, of nee, niet een nieuwjaarsquiz, maar een soort van borrel met alle mensen van ZFM. Maar ja, ik zeg met allemaal en een borrel, maar dat was natuurlijk online. Want ja, we kunnen niet bij elkaar zijn. Net zoals iedereen dus, eh, dus wat hadden we gedaan? Nou, we hebben hier een paar fantastische technische mensen, uh, en Martijn. En die eh, hadden ehm, een, ja, een hele, hele teams, de, de uitzendingen. Dat was bijna een tv-studio die ze hier hadden gebouwd. waardoor iedereen, en dat zijn echt een man of dertig die hier elke dag meewerken aan om ZFM en, en ZFM Text TV en nou, alles draaiend te houden. En iedereen dus vanuit zijn eigen woonkamer of studeerkamer of waar dan ook eh, deed dus mee met die, eh, met die quiz. En LL Cool J was één van de vragen. Want uh, Ger die altijd op woensdag te horen is... die had een fantastische quiz in elkaar gedraaid... met allerlei muziekvragen. En één daarvan was ook... Ja, waar staat de naam LL Cool J voor? Nou, en dat bleek dus Lady Loves Cool James. Dus nou, nou dat, zo leer je weer wat, hè? Dus nou ja, zo nog veel meer feitjes vragen over ja, in welke eh, boyband zat Justin Timberlake voordat hij solo doorbrak? Eh, eerste hits van Christine Aguilera. Nou, echt van alles en nog wat van de jaren 60 tot en met, eh, tot en met de huidige hit. Het was super leuk om te doen. En nou, daar hoor je vast nog wel meer over de komende tijd. Heb je een vraagje of wil je eventjes inbellen in de studio? Aarzel niet, bel 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En tot die tijd, een muziekje. might think I'm crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight? Better stay doing you right Watching movies, but we ain't seen a thing tonight I don't wanna keep you up But show me can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up So maybe I'ma side don't need no sidekick. No. Got the nightbirds in an earthquake. 4.5 when i make the best shake. Put it down heavy, even though it's lightweight. Yeah, yeah.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 Make a bitch wanna hit Check it on something En eh, tot de klok van... Eh, en daarvoor hoor je Ariana Grande met 34, 35. En eh, tot de klok van 10 is dit Amanda En we zijn zo bij terug met nog twee uur lang dromen zijn. Tot zo. met Black Velvet. Cool, cool, cool nummer. Hey, blijf luisteren, want eh, we zijn er zo eh, na tienen. Met eh, nog twee uur lang dromenzee. Dus hopelijk ben je straks nog hier na het nieuws en verkeer.